4 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij nieuwe botsingen tussen betogers en politie in Hongkong zijn 40 mensen opgepakt. De demonstranten trokken gisteren naar het zakencentrum van de Zuid-Chinese stad. De politie gaf hen het bevel om weg te gaan, maar dat weigerden ze. Daarop braken gevechten uit. De politie gebruikte vooral de wapenstok om de demonstranten te verdrijven. Een aantal betogers zou daardoor zware hoofdwonden hebben opgelopen. Het is al maanden onrustig in Hongkong. De machthebbers in Peking hebben hervormingen voorgesteld... waarbij ze zelf een flinke vinger in de pap houden. De betogers willen juist meer democratie. De vroegere Poolse premier Donald Tusk begint vandaag als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt de Belg Herman van Rompuy op, die bijna vijf jaar de officieuze president van Europa was. Tusk was zeven jaar premier van Polen. Hij is conservatief en hoort in Europa bij de Christen-Democraten. Hij werd afgelopen zomer door de regeringsleiders gekozen. Zoals wel vaker in Europa was hij niet officieel kandidaat, maar zijn naam werd steeds vaker genoemd. Tusk is voor 2,5 jaar gekozen en die termijn kan één keer worden verlengd. In Zoeterwoude is gisteren de boerderij geruimd waar vogelgriep werd vastgesteld. De 28.000 kippen leefden op twee verdiepingen. Ze werden met gas afgemaakt en gisteravond werden ze weggehaald en afgevoerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Vier andere bedrijven in de buurt worden onderzocht op het virus. De boerderij in Zoeterwoude in Zuid-Holland is de vijfde uitbraak van vogelgriep in de laatste weken. Het weer, het wordt droog vannacht met temperaturen meest boven nul. Alleen waar het opklaart kan lichte vorst voorkomen. De wind neemt toe tot kracht 5 of 6 op de Wadden.